Gisteravond maakten de vier partijleiders bekend dat ze eruit zijn. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. CDA-leider Hoekstra vergeleek het met een tangverlossing. De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt... wil dat Mark Meadows wordt vervolgd. Hij was de laatste stafchef van oud-president Trump... en weigert over de kapitoolbestorming te getuigen. Volgens de onderzoekscommissie maakt Meadows zich daarmee schuldig... aan minachting van het congres, wat strafbaar is. Op Aruba hebben ambtenaren opnieuw gedemonstreerd tegen het besluit hun salarissen met ruim 12% te verlagen. De eilandsregering ging vorig jaar al akkoord met de verlaging... die nodig was om coronasteun te krijgen van Nederland. Maar veel ambtenaren en vakbonden willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Ze gingen daarvoor de afgelopen weken al meerdere keren de straat op. Schrijver Arnon Gunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de Oeuvreprijs... qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Gunberg de prijs van 60.000 euro toe... vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Op Ameland is gistermiddag een dode maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste die ooit in Nederland is gevonden. De vis was 2 meter lang en 1,80 meter hoog. Het dier wordt naar Naturalis in Leiden gebracht voor onderzoek. Maanvissen hebben een aparte vorm waarbij kop en lichaam één geheel vormen. Daarom worden ze ook wel zwemmende koppen genoemd. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig.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 En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging ook nog 5 minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder zijn er problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Anna Paulona en Den Helder door een overwegstoring.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 blijkt uit een analyse van het CBS over het derde kwartaal. Alleen de regio Haarlemmermeer en een deel van Groningen... zaten nog onder het pre-corona-niveau. Op Ameland is gistermiddag een dode maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste die ooit in Nederland is gevonden.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 We zoeken een huis met een dak en met pannen. En dan begin dan zien we de foutjes van jou en mij. Weerspiegelt in niets van ons allebei. Dan lopen we fluitend te bergen op. Dan vallen de talen iets minder op.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn.